uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De politiebonden gaan actie voeren voor meer loon. Ze roepen hun leden op om vanaf morgen alleen nog bekeuringen uit te delen... bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid. In alle andere gevallen kan volgens de bonden worden volstaan met een waarschuwing. De bonden hadden minister Opstelten tot zes uur vanavond de tijd gegeven om met een hoger cao-bod te komen. Volgens het ultimatum moest de minister in ieder geval met nieuwe voorstellen komen voor meer loon, voor het veiliger en gezonder maken van het politiewerk en voor een goed vervoegd pensioen. Heineken wil een limiet stellen aan het aantal wegwerpflesjes van 25 centiliter dat per klant kan worden verkocht. Volgens de bierbrouwer is dat nodig omdat vooral Aziaten massaal de kleine flesjes met draaidop kopen. Waarom is nog niet duidelijk. Vorig jaar ontstond hetzelfde probleem bij Nederlandse melkpoeder. Voor de normale flesjes van 30 centiliter en de blikjes bier gaat de beperking niet gelden. Het Vaticaan heeft een eis voor losgeld binnengekregen voor twee brieven van de kunstenaar Michelangelo. De brieven werden bijna twintig jaar geleden gestolen uit het archief van het Vaticaan. Een woordvoerder wil alleen kwijt dat er een zeker bedrag wordt gevraagd. Volgens Italiaanse media gaat het om 100.000 euro. Details over wat er in de brieven staat wil het Vaticaan niet geven. Michelangelo werkte vaker voor het Vaticaan, zo beschilderde hij de Sixtijnse kapel. Op de WK Allround in Calgary moet Sven Kramer op de 10 kilometer ruim 7 seconden goed maken op de Rus Yuskov om wereldkampioen te worden. Yuskov won de 1500 meter, Kramer werd gedeeld derde en hield de schade beperkt. Bij de vrouwen moet de Tsjechische Sablikova op de afsluitende 5 kilometer een kleine 6, 6 seconden goed maken op de Amerikaanse Richardson. Titelverdedigster Irene Wust staat derde. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe en valt lokaal wat regen.